Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Defensiepersoneel dat ziek is geworden door giftige verf krijgt een schadevergoeding. Dat zei minister Hennis tijdens een Kamerdebat over het gebruik van de kankerverwekkende chroomhoudende verf. Zeker 225 medewerkers van Defensie zeggen dat ze ziek zijn geworden doordat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Voor het einde van het jaar moeten de vergoedingen zijn geregeld. China en de VS hebben nieuwe plannen gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. President Obama wil dat de uitstoot van de VS in 2025 met zeker 26% is afgenomen ten opzichte van 2005. Zijn Chinese collega Xi belooft voor het eerst om de groei van de uitstoot te beperken. Beide landen zijn samen verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde uitstoot. Dagblad Trouw heeft sterke vermoedens dat een redacteur bronnen verzon voor zijn artikelen. Een onafhankelijke commissie gaat de artikelen nu nalopen, schrijft de hoofdredactie vanochtend in de krant. In overleg met de advocaat van de redacteur wordt de naam van de journalist niet bekendgemaakt. Ook schrijft de krant niet over welke artikelen het gaat. De journalist is inmiddels vertrokken bij de krant. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Volgens minister Koenders is de missie veel meer dan eerder Nederlandse bijdrage... gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. Ook Jumbo begint vandaag met online boodschappen doen. De tweede supermarktketen van Nederland heeft een webshop geopend... waar klanten hun producten kunnen bestellen. Voorlopig gaat het bedrijf die niet thuis bezorgen. De bestelling staat klaar op ophaalpunten, waarvan vandaag de eerste zes opengaan. Veel andere supermarktketens hebben al een webshop met ophaalmogelijkheid. Het weer, de ochtend begint zonnig, maar smiddags en s avonds is er opnieuw wat regen. En het wordt vandaag zo'n 12 graden. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen afrit aan van Hoorn en Purmerend Zuid 4 kilometer.